Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense Veiligheidsdienst zit achter de bomaanslag op een Russische generaal vanochtend. Dat zeggen anonieme bronnen tegen internationale persbureaus. Hij kwam vanochtend om het leven toen een bom afging bij de ingang van een appartementencomplex. De Oekraïense Veiligheidsdienst heeft gisteren gezegd dat de generaal ervan wordt verdacht... dat hij betrokken is bij de inzet van chemische wapens tegen Oekraïne. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dan noemen ze onder meer een bepaald soort granaat eh, die zou zijn ingezet... die ook chemische wapens eh, zou eh, bevatten. En als gevolg van de inzet van die wapens, zegt de Oekraïense Veiligheidsdienst... zouden tenminste 2000 Oekraïnse militairen in ziekenhuizen zijn beland... met allerlei eh, ja, verbrandings- en vergiftigingsverschijnselen. Ook een assistent van de Russische generaal is bij de bomaanslag omgekomen. Steeds meer studenten krijgen een stagevergoeding. Maar die vergoeding is relatief gezien wel wat gedaald. Dat blijkt het onderzoek van het Centraal Planbureau. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij de Landelijke Studentenvakbond. Het is mooi om te zien dat het eindelijk vooruit gaat. Maar vooral dat de stagevergoeding achteruit zijn gegaan. Als je corrigeert voor inflatie. Dat vind ik best wel lastig om te horen. Want ik krijg nog steeds veel berichten van studenten dat ze het lastig vinden om rond te komen. Dus vorige week kreeg ik een belletje van een student die stage gaat lopen. En daardoor haar baan niet meer kan doen. Ja, dan is het heel lastig om je vaste lasten te betalen. Ja, de stagevergoeding die studenten krijgen verschilt ook per onderwijsniveau. HBO'ers krijgen rond de 300 euro per maand. Op mbo 1 is het rond de 100 euro. Ja, je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. De donkere dagen voor kerst zijn dit jaar extra donker. Al acht dagen is het bij meetstation in de beeld, eh, is daar geen zon geweest. En daar komen zelfs nog wat dagen bij. Nou, de laatste keer dat de zon zo lang niet scheen was 32 jaar geleden. En deze mensen zijn er wel klaar mee, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Grijs, grauw en echt donkere dagen voor de kerst waar ik helemaal niks aan vind. Nat en eh, vooral grijs ook en deprimerend wel een beetje. Ja, triest, maar het is niet anders. Het is ook de jaargetijden. Het is erg inderdaad, ja. Is nog een eh, tip aan mensen die, eh, die nu wel eh, onder de dekens liggen van de ellende? Dat het iedere keer zo grijs is? Lekker blijven liggen. <laughs> ja. ja, de komende dagen blijft het nog wel even bewolkt. Vrijdag zien we waarschijnlijk weer wat meer zon. Het weer duiken we nog eventjes wat dieper in. Het is dus bewolkt vandaag alleen in het noordwesten.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 en het is kerst. Om in de sfeer te komen staat deze aflevering in het teken van bekende en minder bekende songs. Als de sneeuw valt van Emma Heesters past wel bij onze verlangens naar kerst. Vandaar dat ik ermee opende. Triple play, triple play, triple play. Het spijt me, John Lennon. Dat is waar Robert Long over zingt. En helaas heeft hij het gelijk nog altijd aan zijn zijde. Het spijt me, John Lennon maar je hebt je vergist. De war is niet over, God als je eens Al is het dan kerstmis, de wereld vecht door. Wij laten een spoor na, een bloederig spoor. Nog steeds sterven kinderen van armoe op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat. De muur is gevallen, tien jaar na je dood. Het leek op een wonder de vreugde was groot. De wereld zou één zijn, een gloednieuw begin. Maar niet zoveel later stortte alles weer in. Nog steeds sterven kinderen van armoe op straat is er honger, nog steeds is er haat. Het spijt me John Lennon, maar je zag het fout. Jouw kijk op de wereld was veel te naïef. Er wordt weer geschoten en er wordt Het is niet alleen een religieus feest, maar ook dat van duizenden mooie dromen. Dana Winner zingt erover. zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde alleen al een vonkje vertrouwen. Duizenden woorden. drietal favoriete kerstsongs uitgezocht. En altijd weer mijn nummer 1 Mary's Boy Child van Harry Belafonte. Als goede tweede een song het eigen land van Spex Hildebrand met Christmas 4 AM Alone.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 listen what they say. That man will live forevermore because of Christ. The only friend that I have left Christmas 4 a.m. long I sit here lonesome to the bone Staring at the words I wrote Christmas 4 a.m. alone where our love must end But we'll stay the best of boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt Christmas, 4 a.m. alone Don't worry, babe, you'll be okay What a thing for you to say Christmas, 4 a.m. alone Did you think I'd hit the town volgens Bruce Springsteen is Santa Claus op komst en Elvis Presley verwelkomt hem en we zijn er blij mee.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 up your pretty stockings. Turn of the Santa Claus is coming. mag uiteraard niet ontbreken met haar versie van Rockin' Around the Christmas Tree. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Met Jingle Bell Rock blijven we in het sfeertje van Brenda Lee. Bobby Helms is de vertolker. De Casting Crows horen de klokken luiden en de Willows verwijzen naar de kerkklokken.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 vrede en dat spraken John Lennon en Yoko Ono al jaren geleden uit. Ook Paul McCartney wil de vrede een kans geven. Mark Knopfler en Emmylou Harris pleiten voor liefde en blijheid. play. Triple play. Triple play. children being born to the world Got to give them all we can till the war is won Then will the work be done and if we are playing on.